Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De boeddhistische tempel in Waalwijk heeft excuses aangeboden aan de slachtoffers van de voormalige hoofdmonnik Metta Vihari. Vorige week bleek dat hij 20 tot 30 leerlingen heeft misbruikt, onder meer in Waalwijk. De voorzitter van het tempelbestuur zegt dat hij geschokt is over het nieuws. Hij heeft contact gezocht met de slachtoffers om te horen hoe hij ze het best kan helpen. En er is een vertrouwenspersoon aangesteld. In stof in twee gebouwen op de voormalige NAVO-werkplaats in Eigelshoven is chroom 6 gevonden. Dat is kankerverwekkend. Er zitten ook zware metalen in het stof, zoals lood en kwik. Het blijkt uit metingen van de GGD in Zuid-Limburg. De panden worden op dit moment overigens niet gebruikt. In China proberen reddingswerkers overlevenden te vinden in het gekapseisde schip op de rivier de Yangtze. Het schip met ruim 450 passagiers aan boord sloeg gisteravond om tijdens een storm. Vermoedelijk zijn honderden mensen verdronken. Er zijn pas acht lichamen geborgen, 15 mensen zijn gered. Reddingswerkers hebben wel stemmen en geklop gehoord in het schip. Daarom zijn 40 extra duikers ingezet bij de zoektocht. Een rechtbank in Cairo heeft nog niet de geplande beslissing genomen over het doodvonnis voor de Egyptische oud-president Morsi. Morsi werd vorige maand ter dood veroordeeld voor zijn aandeel in een gevangenisuitbraak in 2011, nog onder het bewind van zijn voorganger Mubarak. De rechtbank moet om een beslissing te nemen het oordeel van de grootmoefti bestuderen, de hoogste geestelijke leider, en daar heeft de rechtbank meer tijd voor nodig. Michaela Krajicek is uitgeschakeld in het damesdubbel op het tennistoernooi van Roland Garros. Samen met haar Tsjechische partner Strikova verloor Krajicek de kwartfinale met 3-6 en 5-7. Het weer, het is bewolkt, er is wat regen en aan zee een stormachtige wind. Daar wordt het zo'n 15 graden. In het zuidoosten en oosten is ook nog af en toe wat zon en daar wordt het een graad of 19.